Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De brand ontstond gistermiddag aan de Belgische kant van de grens. Het vuur rukte aanvankelijk op richting Hogerheide en Huibergen ten oosten van Woensdrecht. In Huibergen hebben mensen nog steeds last van de rook. Het gebied rond de Nederlands-Belgische grens is een noodverordening van kracht en burgers mogen daar niet komen. Zeker 450 hectare heidegrond is afgebrand. 25 Belgische en Nederlandse brandweerkorpsen zijn ingeschakeld om het vuur te bestrijden. Ook Defensie helpt mee. Nablussen gaat nog zeker de hele dag duren. Brand op de Houtse heide werd gistermiddag ontdekt door kinderen. De VS heeft op verzoek van Pakistan een deel van zijn militairen teruggetrokken uit het land. In Pakistan zaten volgens het Pentagon meer dan 200 Amerikaanse militairen. De meeste van hen zijn trainers die opleidingen verzorgen voor het Pakistaanse leger. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil niet zeggen hoeveel militairen zijn teruggekeerd naar de VS. De relatie tussen beide landen verslechterde na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. VS vroeg men zich af hoe het kon dat Bin Laden zich in Pakistan kon schuilhouden. Pakistan zegt dat de VS zijn soevereiniteit heeft geschonden... door onaangekondigd Amerikaanse commando's de villa van Bin Laden te laten bestormen. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie opgesteld die het geweld in Syrië veroordeelt. Dat melden diplomaten in New York. De resolutie staat dat Syrië volledige medewerking moet verlenen aan een onderzoek door de VN-Mensenrechtenraad naar het geweld in het land, ook moet het regime van president Assad onder meer stoppen met de belegering van de stad Daraa en media vrij hun werk laten doen.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 Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mama, my son, Lord? Anything for you, Lord? Trying to be numb, but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there.